uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag is al de hele dag het debat over de formatie bezig. Vorige week leverde informateur Kim Putters zijn verslag in. In afloop zei hij dat de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB verder kunnen praten over een nieuw kabinet. Zijn klus zit er nu op, want PVV-leider Geert Wilders heeft twee nieuwe informateurs voorgesteld. En dat gaat ook echt door, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius. Want ik heb eh, bij partijen geen bezwaar gehoord eh, tegen het voorstel van Wilders... om SGP'er Dijkgraaf en CDA van Zwolf de nieuwe informateur voor de volgende fase te maken. Eh, er wordt nog eventjes precies gekeken naar wat de opdracht gaat zijn... maar duidelijk is dat PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen. De nieuwe informateurs krijgen twee maanden de tijd om te onderzoeken of een rechtskabinet mogelijk is. Al hoopt Wilders dat ze eerder klaar zijn. Maar of dat echt lukt is de vraag, want zo heeft NSC-leider Omtzigt gezegd dat het geen makkelijke onderhandelingen worden. Voor de kust van Japan is een grote tanker omgeslagen. Het Zuid-Koreaanse schip kwam in slecht weer in de problemen en is dus gekapseist. Minstens acht mensen hebben het niet overleefd. En er zijn ook grote zorgen om de lading van het schip, zegt correspondent Anoma van der Veren. Het gaat om een chemische acrylzuur en zo'n 980 ton daarvan dat kan makkelijk oplossen in water en enorme ecologische schade opleveren in het gebied. Eh, ook omdat het gebied bekend staat om de vangst van kogelvissen. een eh, delicatesse in heel Japan zijn mensen nu bang dat die vissen straks vol zitten met chemicaliën. In totaal waren er 11 mensen aan boord van die tanker. Twee bemanningkleden worden nog vermist. En medewerkers van de kinderopvang en BSO hoeven iets minder goed Nederlands te kunnen. De minister wilde eigenlijk dat al het personeel de taal minstens op HAVO of MBO 4 niveau beheerst. Maar vanwege het personeelstekort wordt dat voor BSO's nu mbo 3 niveau. En voor medewerkers die in een kinderopvang werken waar helemaal geen Nederlands wordt gesproken... bijvoorbeeld in Friesland, vervalt die eis helemaal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er alleen in het noorden nog kans op regen.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 Sube las manos que esta la apenas empieza. Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. y ah, ah. hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka.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 Hij is daar nu tot negen jaar cel veroordeeld. Drie Palestijnse vluchtelingen gaan in hoger beroep tegen de Nederlandse staat... omdat hun asielprocedure niet behandeld wordt. Sinds eind vorig jaar heeft Nederland die gepauzeerd... waardoor Palestijnen geen beroep kunnen doen op gezinshereniging. De nieuwe informateurs Dijkgraaf en Frans Wol krijgen acht weken de tijd... om de formerende partijen een akkoord op hoofdlijnen te laten sluiten. Maar Wilders hoopt dat het sneller kan. Het weer, vanavond alleen in het noorden kans op wat regen.